Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verschillende partijen in de Tweede Kamer betwijfelen of minister Schippers hen volledig heeft geïnformeerd over het binnenhalen van de Olympische Spelen van 2028. PvdA, SP en PVV willen zo snel mogelijk opheldering. RTL Nieuws meldde vanavond dat de hoogste ambtenaar van Schippers akkoord ging met het verzwijgen van de mogelijke kosten van het organiseren van de Spelen. Maar volgens minister Schippers is het onmogelijk om zo lang van tevoren al een bedrag vast te stellen. De grote treinstoring rond Amsterdam en Schiphol is veroorzaakt door een fout in de software. De computers van ProRail vielen uit en het lukte niet om over te schakelen naar het backup systeem, zegt het bedrijf. Door de storing konden de seinen en wissels niet worden bediend. De problemen waren vanochtend het grootst, maar ook nu rijden in de Randstad nog minder treinen dan normaal. Zangeres Whitney Houston is overleden door een combinatie van verdrinking, een zwak hart en cocaïnegebruik. Dat blijkt uit een autopsierapport. De 48-jarige zangeres werd vorige maand doodgevonden in haar hotelkamer in Beverly Hills. Ze zou een dag later optreden bij de uitreiking van de Grammy Awards. Boekhandel Selectis heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf zegt dat er niet voldoende geld in kas zit om de winkelhuur en de salarissen te kunnen betalen. Daarom is besloten uitstel van betaling aan te vragen. Er waren gesprekken gaande met een mogelijke investeerder, maar die zijn op niets uitgelopen. In totaal heeft Selectis 15 vestigingen. Bij het wrak van het cruiseschip Costa Concordia zijn vandaag opnieuw lichamen gevonden van vermiste opvarenden. Vijf van de zeven vermisten zijn nu terecht. Het dodental ligt daarmee op 30. Het cruiseschip verging twee maanden geleden toen het te dicht langs een eilandje bij de Italiaanse kust voer. Het weer, vannacht is het helder met plaatselijke mistbank.